I'm confident that with time, you get your life back in order. Everybody okay? I found a man that was floating in his house with, another, his brother, floating on a mattress for two days. Alive. Alive. Na de storm. Een serie radioreportages over de nasleep van orkaan Katrina. I'm so tired of this, but it's finally almost over. Ja, hoe vergaat het? De tienduizenden Amerikanen die op de vlucht zijn geslagen voor Katrina. Gerrit Kalsbeek volgt de komende weken een ontheemd Amerikaans gezin. Maar deze eerste aflevering van de serie Na de Storm... is een speurtocht die begint in New Orleans... en eindigt in het Texaanse plaatsje Brownfells. Daar, in een vakantiepark, vindt Kalsbeek de gestrande familie Hingle. Vandaag deel 1 van Na de Storm, The Wind of Change. As Greater New Orleans and the Gulf South recovers from Katrina, stay connected 24-7 at wwl.com. Het is nacht als we New Orleans binnenrijden. En het lijkt wel een spookstad. Uitgestorven en aardedonker. De brede snelwegen zijn leeg. Slechts af en toe worden we voorbijgescheurd door een wagen met blauw of oranje zwaarlicht. Alleen in de verte rijzen uit de duisternis enkele torenflats die paden in licht. Maar in de wijken om ons heen Eerst een zwart en een onwerkelijke stilte. Sights of a broken heart. Throughout my search through the sights, kept combined the broken pieces. Since every day on earth is a test for you and me. To manage the balance of landed with no gravity under our feet. Corruption overweigh our human species, plus disbelief. Cause when hell hit, all snakes would turn into slime to find sights of a broken heart. Thousands of families have been separated as a result of Hurricane Katrina. If you're searching for someone, you can get info from the Red Cross. That's 866 GET INFO. Bij daglicht zie je eigenlijk pas goed wat voor schade orkaan Katrina en haar vloedgolf hebben aangericht. We waren straks bij Lower Section 9 en het is ongelooflijk wat je daar ziet. Boten midden op de weg, auto's geparkeerd op daken en overal modder, troep, zooi, rotzooi. Het centrum hier dat is droog gebleven en er is best veel activiteit. Ik zie daar in de verte gaat een eh, militaire kolonne voorbij. Hier rijden auto's eh, met, met politie. Eh, je ziet soldaten van het leger des Heils. Andere militairen, schoonmaakploegen en heel veel journalisten. Hoewel, de meeste journalisten die vind je rond het Sheraton Hotel. Waar je een heerlijk buffet kan krijgen voor 40 dollar. En daarna ga je voor de deur een gratis flesje water halen bij het leger des Heils. Wij staan nu voor de Superdome. De beruchte Superdome waar velen een goed heenkomen zochten... toen ze op de vlucht sloegen voor het rijzende water. En wat een lelijk ding. Een grote grijze puist is het. Het lijkt een beetje op zo'n koepel van een kerncentrale. Heel veel negatieve energie, denk ik, daarbinnen. I was like, a oh man is in the bathroom raping a two-year-old. And then the baby was just laying there and I, I flipped over. Her pamper was full of blood. I was looking and I was so scared. Then they killed the man. They beat him to death and they killed him. Zij vertelt over die eerste dagen in Superdome in New Orleans. Dat ze als twaalfjarige dus inderdaad getuige was hoe een baby van twee jaar verkracht werd door een kerel. En dat er bloed in de pamper zat. En dat omstanders die man vermoord hebben. Ga je nagaan wat voor beestachtige tafereelen die eerste dagen zich hebben afgespeeld. Al die mensen hebben dit soort dingen meegemaakt die daar hebben gezeten. Jezus Christus. En de oma zei, die stond net naast mij. En de buurman die heeft dus toen ze in de Superdome zat, toen dus die chaos zich afspeelde van al die verkrachtingen. Die buurman, die heeft dus negen dagen niet geslapen om zijn buurmeisje te beschermen tegen die kerels. Dat is ongelooflijk. Following a hurricane, things are often chaotic and uncertain. So in the aftermath of Hurricane Katrina, the Progressive Group of insurance companies is doing all we can to make things a little easier. If your car, motorcycle, boat or RV is was damaged in the storm, please contact us at 1-800-PROGRESSIVE continue round-the-clock coverage of the aftermath of Hurricane Katrina. Niet iedereen heeft New Orleans verlaten, zoals eigenlijk de bedoeling was. In een gedeelte van de stad dat inmiddels is drooggepompt... treffen we meneer Lee Camille. Als enige van zijn straat is hij achtergebleven. En wanneer hij ons ziet, roept hij... Hey, are you looters? Zijn jullie aan het plunderen? This is the ghetto, you know? Hij was net bezig de pitbull van de overbuurman aan het voeren... door een kapot ruitje in de voordeur dog when he left. I've been feeding the dog. Yeah, I threw it through the hole. Yeah, he's vicious. Een aantal van de arme wijken hier staan op dure grond. Dicht bij het centrum en relatief hoog gelegen. Veel mensen vrezen dat Katrina een excuus en aanleiding zal zijn... de zwarte woongebieden plat te gooien... en op die plek nette, nieuwe, dure huizen te planten... voor de beautiful people met geld. Well, a lot of rich people want to move to New Orleans... because the, they're gonna make this Hollywood South. So they would like to get rid of all the poor people out of the city of New Orleans. Yeah. You understand? Because this pre- uh, uh, property gonna become expensive for you know, when the movie stars come down, they want to buy blocks and blocks to put put their mansions and stuff. You know, that's why they want to tear all the place down. They want to redo New Orleans and make it a new New Orleans. See, but you can't not have a city with just beautiful people because you need people that's gonna work. And usually the people that work are the poor people, the slaves. You know, we call them the economic slaves, the poor people. Er zijn wel plannen om hier een soort Hollywood-Zuid van te maken. Maar een stad kan niet functioneren met alleen maar rijke mensen en filmsterren. Iemand moet toch de borden wassen. Dus als het waar is dat veel arme mensen niet terug zullen komen... omdat ze ergens anders een beter leven kunnen beginnen... misschien dat dan de minimumlonen hier omhoog gaan. En mensen geen drie banen nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Nou, The problem now, if, if, if half the people decide they don't want to come back, they're going to be looking for a lot of people to run the city, uh, to work in the city of New Orleans. And that means if they can't get people to come, cheap labor to come, that means they're going to have to go up on the, on the wage. So instead of getting paid $6 to wash a dish, You might get paid $10 to wash a dish. So Katrina was of some help then, perhaps? It might be helpful those who get the $10. <laughs> but, but see, everything is money here. Hoe dan ook, Lee Camille laat zich niet verjagen. In ieder geval niet door corrupte politici, speculerende vastgoedmagnaten, orkanen of de zondvloed. Zijn ex-vrouw misschien. hem geprobeerd? I wouldn't stay with my ex-wife. Oh no! Oh! Oh no! No! That's worse than Katrina! I take two Katrinas over If you smell gas or hear blowing or hissing noise, open a window and quickly leave the building. Veel mensen die op de vlucht sloegen voor Katrina kwamen terecht in Houston. Normaal doe je daar een uur of over, maar dit kind nam de rit tot wel 24 uur in beslag. De wegen zaten propvol. Eenmaal in Houston kwamen ruim 27.000 mensen terecht in de Astrodome. Een gigantisch sportpaleis waar ze konden slapen op een van de vele stretches die in lange rijen hutje-mutjes staan opgesteld. Als wij er arriveren, zijn er nog 3000 mensen over die wachten op ander tijdelijke opvang. En dat is niet altijd even gemakkelijk. check and left them babies out there with babes. No anything. I'm not used to standing like that. That was nothing, that was wrong. That was wrong. It was nothing in there. I never. I worked. I worked all my life since I, I was 17. Those, I talked to those men over I there. I sold pies. I sold home interior. I worked for a doctor and I worked for Charity Hospital. I made my own, and I didn't need no man. I alone. to work on getting the units right now. I told them about your situation. Deze mevrouw was dus vreselijk boos. Die was naar een appartementen gestuurd bij Wesley Gardens... waar dan een aantal families opnieuw eh, gehuisvest zouden worden. En ze zei het was verschrikkelijk. Het viel uit elkaar, het was smerig vochtig. Het is nu het vochtige regenseizoen. Kakkerlak overal. Ze zegt, ik kom van een heel decent huis in New Orleans. Daar woonde ik gewoon goed. Ik ga niet in die troep wonen. Ze hebben mijn dochter al in een vuile uh, neighborhood buurt neergezet. Ik reis hier van de ene naar het andere. Ik ga niet zelf in zo'n rothuis zitten. Die hele familie zit dus kennelijk al verspreid over de stad. En ze zegt, eh, ik kom van een hele goede plek in New Orleans. En dit, ik heb rechten, ik ben een mens. Dus ze was heel, eh, heel erg geëmotioneerd, maar ze was echt boos. Het is natuurlijk ook niet zo gek dat de gemoederen af en toe hoog oplopen. Mensen zijn al weken verjaagd van huis en haard, leven op elkaars lip zonder enige privacy. Er heerst een hittegolf in Texas. Er zijn nog gevechten uitgebroken tussen wachtenden die in de rij stonden voor het FIMA-kantoor bij 40 graden Celsius. En mensen hebben natuurlijk vreselijke dingen gezien. En ook grondse en verhalen als dat blanke eerder gered zouden zijn dan de zwarte. En ook dat de arme wijken expres onder water zijn gezet... om de rijke oude stad, de French Quarter, om die te sparen. They blow the levees to flood one part of the city out to save another. And that's what they done this time, but just so happened this time it backfired on them. When they blew the levees and the pumps went out, all the water went to shoot through the, the manholes on the street. All the water the coming through there. That's how the city got flooded out so fast. Dus yeah. hebben hun wijk om laten lopen om rijkere gedeeltes te redden? Ja, yeah, it's a rumor, but I think it's true. Ja, maar jij denkt dat het waar is? I think it's true. Like they say they done the same thing in the, the 60s. They better, yeah, for better. You know, they they drowned out all the all the poor black neighborhoods. Wat, hoe voel je daaronder? Van als je denkt dat jullie hadden kunnen verdrinken als dat echt waar zou zijn. om andere mensen te sparen. How do you feel about that? I'm angry about that, and I want to see if they, if somebody will be charged for that. I want to see whoever gave that order for to do that. I want to see them in jail. I want to see them in jail. They had they left people there to die. They got five, six black families on top of their roof. I'm saying they got two and three white families on top of their roof. You know, I've seen helicopters fly straight past the black people, picking up the white people and leaving. And leaving our black folks there to die. Dat heb je echt gezien, dat de helikopters voorbij kwamen... die de zwarte mensen op de daken laten zitten om naar de witte mensen toe te vliegen. That's not no rumor. That's fact, that's true. So with my own two eyes, that's why they started shooting at the helicopters... because they were passing up all the blacks they're picking up the whites. Maar de meeste mensen die we gesproken hebben... geloven niet dat blanken eerder gered zouden zijn dan de zwarte. Maar unaniem is de kritiek op de autoriteiten. Die deden te laat, te weinig. People just dying next to us. I don't understand where rescues was. I really want to ask the president and um, Secretary of State, FEMA, National Guard, where was they? You talking about seven days I was exposed, eight days. We had contaminated water. We even had alligators out there. I can remember a bit of man, half his leg off. Little bitty babies floating in the water. People jumping to their death. We saw people jump on, um, come out of jail for life with rape, raping kids. We saw a lot of things, you know, and, and seeing death, it's just not natural. You know, I just don't understand. So if, if President Bush ever hear this, it's all I want to know. Where did he buy his morals and scruples at? Not only for black people, it was blacks and there was white. It's a whole lot of people was in Louisiana. And he never sent a canoe to rescue us. Waar de overheid overduidelijk gefaald heeft, laten gewone Amerikanen zich voor hun beste kant zien. Het is alsof er een golf van liefde over het land spoelt. In elke winkel en eetent staat er een potje om te doneren voor de slachtoffers. Mensen bieden spullen aan, woonruimte, geld en vrije tijd. Lord to come out here. Is the, God u zelf verteld dat u moest komen. Absolutely. I mean, as, as the Lord helps us, we're to help others as well. I mean, to do His will, and, and that's that is why I'm here. But don't you have your regular job to do? Moet je niet gewoon werken? Yes, I do. I and I was at my regular job earlier today, and I took a half day off to to volunteer. Oh, je komt echt naar het With God, isn't it a problem that God should, could also prevented it? As far as you're talking about the flood and everything that happened, that obviously would be something that that God would allow, but not something that God would cause. That's something that, that was allowed for whatever reasons that He has that I don't understand. But I do know this there's a lot of behind a tragedy like this, there's an incredible outpouring of love that comes through it as well. And people, uh, people reach out, which they never would have before. And so many people come together. It's what makes this country great because they realize it's not just about themselves. When somebody else, like he said, gets hurt, it's about all of us rallying together to help one another. Dus God, God heeft het toegestaan. Hij heeft het niet veroorzaakt, maar heeft het toegestaan om mensen een goede kant te kunnen laten. Amen. En niet alleen de gullegevers zijn geraakt door de uitbarsting van warme gevoelens en de opvaardigheid. Ook van slachtoffers zien hun leven veranderd. Everybody is, seems to be caring. That's, you know, that's the whole thing. That's, that's the most beautiful the openness for caring, the availability for caring, and and with warmth. You not only you know it's the warmth that comes with, and it's like that's what I mean. That's my job, is to be able to be a part of a world that has warmth all day long as much as possible. Yeah, yeah. your life changed for the better. His personality changed. Thank you. Je bent een beter mens geworden, Yeah. Right, right, yeah. Hallelujah. Opvallend is dat de mensen die iets achterlieten, huis, bezittingen, dat die beslist van plan zijn om ooit terug te keren. Maar dat veel armen uit de achterbuurten van New Orleans besloten hebben weg te blijven van de poelen des verderfs waaruit ze door Katrina's vloed zijn weggespoeld. Sinds ik been here, you know, in, in Houston, yeah, you know, I've been surrounded by positive people to do positive things. In New Orleans, they don't have that. You know what I'm saying? So I don't want to go back to that because if I go back down to New Orleans, it's going to be the same thing. Ain't nothing going to change. It's going to be the same thing, the same drug dealing, the same using drugs, the same killing, stuff like that. Out here, you know, it's, it's like a better life for me. It's a whole new start for me. You know, I have new people out here, new friendly people that, again, that showing me love and helping me for to do right the right thing. That's why I want to stay in Houston. Eh, dit is het beste wat in mijn leven gebeurd is. Want eh, ik, ik, woonde wel in een redelijk huis in eh, New Orleans. Maar er was zoveel drugs en, en geschiet en gangs en al deze dingen. Dus hij zegt, ja hier heb ik gewoon kans op een nieuw leven. Ik kom alleen maar hele warme, loving, liefhebbende mensen tegen. En hier kan ik misschien een baan krijgen en niet meer met die drugs bezig zijn. But we think about staying. We really do. Why don't you want to go back? Because of what the uh, mayor and the governor did. I don't think it was right. you know, just to leave us out there, knowing we had no kind of medical help, no food or nothing, and they safe, their family safe, and they wasn't worrying about us. They, I think they just didn't care because they really cared, we wouldn't have been and too many people would have been dying like they did out there. Meneer Jones zegt, nou wij gaan mooi niet terug... want wat die burgemeester ons geflikt heeft en de regering... dat deugt gewoon niet. Hun familie was gewoon in veiligheid en ze lieten ons maar rotten. En als het ze echt had geïnteresseerd, dan waren er niet zoveel mensen overleden. Yeah, I'm staying here now. Yes, I'll never go back to Louisiana. I'll never. I don't think I'll never go back to Louisiana. I wouldn't encourage nobody to go because sea level is 150 feet below sea level. See, we were just fishers in a fish bowl down there. But I've got better. You need to understand it's almost a month I've been staying here. I've got more things like in a month in Texas than I had in Louisiana 40 years working, slaving. The politics, stealing all the money, just taking advantage of poor people. That's why it was destroyed. Solomon and Gomorrah. That was that was just destruction. You know, that's the lost city. And I really think that's why God destroyed just that place. God Louisiana. sent Katerina to wipe this all out. That's just, yes, that's how I feel spiritual as. Because they wasn't taking heed to God's word. Cops was killing kids. Kids killing cops. The drugs. The addiction the breaking in houses. Yes, I do feel and believe God destroyed that. It was too sinly. It was too deadly down there, yes. I don't want to go back below sea level ever again. And I know it's going to be pretty hard to, you know, rebuild New Orleans the way it used to be, and it won't be the same. So I'm starting all fresh. Behalve de angst om weer onder zeeniveau te leven, zijn het vooral de nieuwe mogelijkheden die de armen van terugkeer weer houden. Kansen op een fatsoenlijk huis en een baan. Janet vertelt dat ze na een maand in Texas meer bezit dan na 40 jaar hardploeteren in New Orleans. En omdat God nog weinig terrein heeft verloren in het zuiden van de Verenigde Staten... zien veel mensen Katrine en haar vloed als een maatregel van God... om het zondige Louisiana schoon te vegen. Thank you for your patience. We're ready to go. We're ready to roll here. I'm going to fire up the truck and we're going to take off. I wish I could go, but I got to stick around and take care of business here on the camp. All right, guys, you ready to go? Let's fire this truck up. Are you ready? How long a trip? About 500 miles there and 500 back. Drive safe, boys. Oh, we will. How many hours? About 10. 10 hours there. Okay, we'll call you. You call me. Call me. Bye-bye. Verplaatsen we ons naar Austin, Texas. Een enorme vrachtwagen, gratis ter beschikking gesteld, vol gedoneerde spullen wordt door chauffeur Ros in zijn vrije tijd naar het rampgebied gereden. We bevinden ons op het terrein van de San Jose Catholic Church. waar Nick, geen katholiek, de actie Katrine Help Austin is begonnen. Samen met zijn goede vriend El. Hoewel Nick diabetes heeft en bijna blind is, moeilijk kan lopen en leeft van de minimale uitkering, is het hem gelukt het kerkterrein te vullen met een gigantische berg goederen. je zit hier een soort lekker land. Met allemaal taarten en stapels met pizza's en uh, dozen vol met boodschappen. Hele families komen en die, nou ja, wat daar net stond, het rijdt nu net weg. Dat was een hele stapel met huisraad en kleren. Iemand kwam 200 stuks eh, nieuw ondergoed nog in de verpakking brengen. Nick en El worden niet zozeer gedreven door het reinigende bloed van de waarlijk opgestaande Heer Jezus Christus, maar wel door een soort idealisme met hoopput uit de golf van meelevendheid van het Amerikaanse publiek na de ramp en het overduidelijke falen van de overheid. Volgens El breken er andere tijden aan. It said in the times that we are in right now, this whole experience is about opening the compassion within the hearts of all humans. That hurricane, created on purpose or not, who knows? You know, there's a lot of speculation, but where it hit, in this country of 80% uh, of consuming the gross, to, uh, you know, products of the earth, the egos, the capitalism, and everything else, and just shook this country to its core. There's no doubt about it to me, you know. And that's where I see the that's where I see the positive movement. The wind of change. I love it. The winds of change. I love that. That's exactly what it is. The winds of change. En zo was Katrina wellicht Een storm der veranderingen. Tot slot. Vorige week werd Nick gebeld met de mededeling dat een hele grote familie, 54 mensen in totaal, zonder onderdak zat. Dankzij Nick zit deze groep nu in een retraiteoord van de United Church of Christ, de Nieuw Brownsveld, voorbij Austin, halverwege San Antonio. You remember me? Yes, I remember you. I was like, gotcha. Yes, you the one got us out here. Yeah. yeah. It's been a blessing. I, I, tried to keep you all together. En daar, daar vonden we de familie Ingo. Vader Red, moeder Brenda en dochter Terry. En die familie gaan we de komende weken hinderlijk volgen. Tot dinsdag. Stay tuned to this channel for more information.